Boeren krijgen minder verplichtingen. De oppositie vindt vooral dat er nog veel onduidelijk is. Zeker op links hadden ze op meer gehoopt voor mensen met geldproblemen. Heel veel belastingverlichting voor de allerrijksten. En toch een heel, heel klein eh, plusje voor de mensen die het minder hebben. En dat vinden wij niet de goede keuze. Want bestaanszekerheid was een belangrijk thema bij de verkiezingen. Eh, hier wordt echt niet veel gedaan aan het verbeteren van de positie van mensen met een smalle beurs. Wat je eerlijk gezegd ook wel ziet is dat alle thema's waar het nieuwe kabinet ehm, ja, wisselingen wil inzetten... verandering van blijkt dat blijkt dan toch veel moeilijker te zijn... dan dat ze voor de verkiezingen hebben geroepen. Je leest in het regeerprogramma dat er nog ontzettend veel onderzoek moet worden gedaan... dat het nog vaag is hoe een deel van de maatregelen moet worden uitgewerkt. Nou, je hoorde onder andere Rob Jetten en Frans Timmermans. Op Prinsjesdag aankomende dinsdag wordt de miljoenennota officieel gepresenteerd. En dan wordt ook duidelijk wat alle plannen van het kabinet gaan kosten. De politie heeft drie mannen van 19, 20 en 21 opgepakt voor een explosie bij een portiekwoning in Rotterdam. Bij die explosie brak afgelopen dinsdag brand uit in de woning. Twee mensen raakten gewond en door de brand moesten ook 31 huizen in de buurt worden ontruimd. Bij 14 huizen was de schade zo groot dat bewoners voorlopig niet naar huis kunnen. En de trouwjurk van koningin Maxima is weer in het echt te zien. Dit keer als onderdeel van een nieuwe tentoonstelling in het Fries Museum. En dat is best bijzonder, zegt het museum zelf. Die leent ze niet vaak uit. Hij is al wel een paar keer te zien geweest op het Lo en in de Nieuwe Kerk. Maar ja, je, moet dat aan haar vragen. En zij eh, besluit of ze dat wel of niet doet. Dus ja, we waren ongelooflijk blij dat ze, dat ze ja zei. In de tentoonstelling zijn in totaal 60 jurken te zien. Ook van andere beroemdheden zoals zangeres Anouk en influencer Nicky de Jager. Het weer dan bijna overal droog, alleen aan zee af en toe nog een bui. Vannacht koelt het hard af, je winterdekbed kan uit de kast. In het westen een graad of 9, in het oosten wordt het zelfs maar 3 graden. Morgen droog met een zonnetje en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.